ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bij Amsterdam staan nog een paar flinke files na ongelukken. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is helemaal dicht bij Amstelveen Stadshart. De politie doet daar onderzoek na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt omgeleid via Amsterdam over de A4, A10 Zuid en de A2... Waarschijnlijk gaat het nog tot half twee vanmiddag duren. Op de omleidingsroute is het extra druk. Op de A4 komend vanuit Den Haag tussen knopend De Hoek en knopend De Nieuwe Meer. 10 kilometer met een half uur vertraging. Aan de noordkant van Amsterdam staan nog files na een ongeluk op de A8 richting Amsterdam bij Zaanstad Zuid. De weg is daar wel weer vrij, maar de vertraging daar is nog zo'n drie kwartier.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 Met nu... Duif zaagt de week door. said, alright. It's funny how I could never cry until tonight, and you passed by hand in hand with another guy. Many times a fool, I hope and pray, but not too much.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 still keeps on trying. Dit is ZFM. hear you. Maybe I'll get famous as the man who can't be moved. And maybe you want me to, but you will see me on the news and you'll come running to the corner.